Volgens D66 moeten de regels rond het huwelijk worden aangepast aan de individualisering van de maatschappij. Door huwelijkse voorwaarden zijn partners bijvoorbeeld niet meer verantwoordelijk voor elkaar schulden. In 29 Nederlandse gemeenten zijn vandaag uitgestelde raadsverkiezingen vanwege herindelingsprocedures. 19 gemeenten worden na vandaag samengevoegd tot 7 nieuwe. De 10 andere gemeenten die samengesmolten zouden worden tot 3 gemeenten blijven zoals ze zijn. Enkele gemeenten zagen de herindeling niet zitten. De fusies werden daarom controversieel verklaard na de val van het vorige kabinet. De stembureaus gaan open om half acht. Ernstige misdrijven mogen nooit meer verjaren, dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu kunnen alleen misdrijven waar levenslang op staat niet verjaren. De Tweede Kamer wil daar in ieder geval ernstige gewelds- en zedenmisdrijven aan toevoegen. Aanleiding is de recente bekentenis van een RARA-verdachte dat hij in de jaren 80 wel degelijk betrokken was bij aanslagen. President Obama heeft nog eens gezegd dat de VS militair nauw samenwerkt met Zuid-Korea... Hij heeft gebeld met zijn Zuid-Koreaanse collega Lee Myung-bak over de Noord-Koreaanse granaatbeschietingen van gisteren. Hierbij kwamen twee militairen op een Zuid-Koreaanse eiland om het leven. Zuid-Korea schoot daarop terug. Obama en Lee hebben afgesproken dat ze het aantal gezamenlijke militaire oefeningen zullen opvoeren. In de Nieuw-Zeelandse kolenmijn, waar 29 mannen vastzaten, zijn na een nieuwe explosie waarschijnlijk alle mijnwerkers om het leven gekomen. Volgens de politie is het nagenoeg onmogelijk dat iemand de ontploffing heeft overleefd. De oorzaak van de nieuwe explosie is onbekend, maar na de ontploffing van vrijdag was de kans op herhaling groot vanwege hoge concentraties van explosieve gassen. Het weer. Vanochtend begint de dag vooral in het oosten erg koud. Aan de westkust ligt de temperatuur iets hoger.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 En in de ether op 106.9.